Alleen de bijdrage is voor ouders niet verplicht. Volgens de inspectie zijn dik 70% van de scholen hier te vaag over... en lijkt de bijdrage daardoor helemaal niet vrijwillig. Ook gebruiken sommige scholen het geld voor dingen die op een andere manier betaald moeten worden. Kan echt niet, vindt de inspectie. Zij willen dat middelbare scholen er eerlijker over zijn. In het ziekenhuis in Assen zouden tijdens corona meerdere mensen zijn overleden door acties van een medewerker. Hoeveel precies is niet duidelijk, maar een nabestaande zegt tegen het AD dat de politie onderzoek doet naar 24 sterfgevallen. Het ziekenhuis kreeg een paar weken geleden een melding over de zaak. We hebben daar direct actie op ondernomen. We hebben de medewerker op non-actief gesteld. Eh, we hebben een melding gedaan bij de inspectie. En we hebben aangifte gedaan bij de politie. Eh, en dat is het startpunt geweest voor uh, dat strafrechtelijk onderzoek... wat we samen met het Openbaar Ministerie uitvoeren... Eh, en dat heeft afgelopen maandag geleid tot de aanhouding eh, van deze medewerker. En dat is een verpleegkundige van ons ziekenhuis. De man van 30 werkte op de corona-afdeling. En paniek in Italië. Een van de belangrijkste gerechten van het land is inmiddels zo'n 20% duurder dan een jaar eerder. Blijkt uit de Pizza Margarita Index die een groot persbureau bijhoudt. Door de droogte in Zuid-Europa is vooral olijfolie een stuk duurder. En ook voor mozzarella en tomaten betaal je flink meer. Het weer, af en toe wat zon. In het zuiden ook regen en kans op onweer. 11 graden morgen.